Andere partijen, waaronder D66, zien dit niet zitten. Om te voorkomen dat de coalitie klapt, is er even een pauze ingelast. Ondertussen zegt premier Rutte dat het kabinet wel gewoon doorgaat... met het uitvoeren van het stikstofbeleid... en zelfs juist dingen wil versnellen. Het kabinet koopt eigenlijk gewoon gewoon tijd, zegt politiek verslaggever Arjan Noorlander. Dit is politieke lenigheid van het kaliber Tom Poes verzin een list. En ik zal je die list uitleggen. Die list is namelijk dat eh, het kabinet zegt we willen het stikstofbeleid versnellen. Waarmee ze eigenlijk gewoon zeggen we willen uitvoeren wat we altijd al van plan waren. Maar nu gaan we het echt doen. Alleen heeft ook het CDA gezegd... er komt een moment dat wij dat niet meer trekken. Dan gaan we op een stopknop drukken en dan zeggen we willen het niet. We willen het toch op een andere manier. Waarschijnlijk gaan de onderhandelingen over de stikstofmaatregelen tegen de zomer beginnen. In de zaak, die draait om het schietincident op de filmset van Rust... is de assistent-regisseur veroordeeld. Het gaat om David Hals. Hij heeft een voorwaardelijke celstraf van een half jaar gekregen. Hals gaf acteur Alec Baldwin een vuurwapen op de filmset... en vertelde dat er geen kogels in het wapen zaten. Maar dat bleek dus niet te kloppen. Cameravrouw Hutchins werd dodelijk geraakt toen Baldwin de trekker overhaalde. Tegen de acteur van 63 loopt momenteel nog een aanklacht van dood door schuld. En volgens cijfers van het CBR blijft het aantal mensen dat met drank en drugs op achter het stuur kruipt alleen maar toenemen. Vanaf morgen moeten automobilisten die gepakt zijn daarom verplicht een cursus volgen. Ook is het CBR een landelijke campagne gestart. Verspreid over heel het land staan verschillende simulatieboxen waarin je kunt zien wat iemand met drank of drugs opziet als hij rijdt. In die auto's, in een simulator, dus je gaat zitten eh, aan het, achter het stuur en oh dan ga je rijden. En hoe dat is? Ja, je kan eigenlijk gewoon helemaal niks meer. Het was eh, ja, wel een ervaring. Oh, fietser. Oh, oh, oh, oh, oh, Krijg je nog het weer? Vanavond en vannacht regen. Morgen begint ook eerst nat. Later wordt het droog bij een graad of 11. Zin in Zandvoort is zin in ZFM. ZFM. Met nu. See it. the sunshine. Now I see the light and it's all mine. Been waiting on you want from me. If I got what you need, baby, tell me what you want. Uh, tell me what you want. Uh, tell me what you want from me. Cause I got what you need, baby. Tell me what you want. Uh, tell me what you want. Uh, tell me what you want from me. Cause I got what you need, baby. Tell me what you want. Uh, tell me what you want. Hey, yeah. Tell me what you want from me. Cause I got what you need, baby. Tell me what you want. Uh, tell me what you want. Cause I get what you need, baby. Tell me what you want. Uh, tell me what you want. Hey, yeah, yeah, yeah. Hey, yeah. Tell me what you want. de chegar. Depois que me escutar, você vai lembrar meu nome. É que eu sou de um lugar onde o céu molha o chão, céu e chão gruda no pé, amarelo, azul e branco. Deixa eu me apresentar. Acabei de chegar, depois que me escutar, você vai lembrar meu nome. É que eu sou de um lugar onde o céu molha o chão, céu e chão gruda no pé, amarelo, azul e branco. Deixa eu me apresentar. knocking on that homegrown. They got their and picking. reflexão. You got it. You're flexing. want your body, everybody wants your body, so let's jack, jack, jack, jack, jack, jack. check. need it from you now.